Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sissen of nageroepen worden op straat. Twee op de drie vrouwen heeft last van straatintimidatie. Het gaat dan om jonge vrouwen tussen de 12 en de 25 jaar, blijkt uit een onderzoek van het CBS. En wat doe je dan als je wordt lastiggevallen? De meeste vrouwen negeren het, anderen bellen iemand of doen alsof. Een op de vijf pakt zelfs een soort verdedigingswapen, zoals sleutels, deo of pepperspray. Volgens deze criminoloog zijn mensen zich de laatste jaren meer bewust van intimidatie... Maar wordt het pas minder als mannen elkaar erop aanspreken. Dat er gewoon door de mensen om, om zo'n man, om zo'n jongen heen gewoon negatief op gereageerd wordt. Eh, eh, en niet eh, gezien wordt als, als van hey, het is stoer of het is lollig. Ja, dan, dan denken wij dat daar uiteindelijk ehm, een effect van uit kan gaan dat het, dat het ook gaat afnemen. Ook mannen worden wel eens lastig gevallen, maar minder vaak. De Russische president Poetin heeft voor het eerst in weken iets gezegd over de spanningen rond Oekraïne. Hij zegt dat westerse landen daar een oorlog uitlokken. Rusland heeft de afgelopen tijd meer dan 100.000 militairen neergezet langs de Oekraïnse grens. Landen zijn bang voor een oorlog, maar Poetin zegt dat hij dat niet van plan is. Een spookrijder heeft gisteravond op de A28 tussen Wezep en het Harde een ongeluk veroorzaakt. Hij botste vol op een andere auto en raakte er nog eentje. Er zijn twee zwaar gewonden. En een taxibedrijf in Spijkenisse is platgebeld door mensen die een gratis tegoedbon wilden voor ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. De gemeente deelde die uit, maar had per ongeluk een verkeerd telefoonnummer online gezet... van het taxibedrijf dus, dat helemaal van niks wist. Ze denken dat de telefoon binnenkort nog een keer rinkelt, maar dan met een sorry van de gemeente. Het weer eerst droog met wat zon, maar vanmiddag trekt er weer regen over het land.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 Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been?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 Belangrijkste oorzaak van de stijging zijn de hogere energiekosten, maar ook voeding werd duurder. Het aantal coronabesmettingen in een land heeft direct verband met het vertrouwen... dat de overheid en de bevolking in elkaar hebben... zeggen onderzoekers in het medische tijdschrift The Lancet. Volgens hen is vertrouwen een betere graadmeter dan inkomensgelijkheid... of de kwaliteit van de gezondheidszorg. En de Russische president Poetin heeft westerse landen ervan beschuldigd... bewust een oorlog uit te lokken in Oekraïne. Poetin reageerde daarmee voor het eerst op de spanningen rond de grens met dat land.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 Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi. answers in the end. It's like a default. You thought you'd made the great all you made will start to fade. We threw it in the fire. It's better that it not be made. You just run together. Didn't seem to have the heart. Wheels are coming off now. Knew that it would fall apart. Take one for the team. You're a cog in the machine. It's like a default. You've ever done. You took part in the race Disappeared without a trace You thought you'd set the bar I never tried to work it out We just lit the fire and Now you wanna put it out Forget about the cause Press rewind and stop and pause It's like a default Thank Oh the shit.